Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet is dicht bij uitbreiding van de militaire missie in Afghanistan. Volgens Haagse bronnen wil het kabinet 30 tot 40 commando's en mariniers naar het noorden van het land sturen. De uitbreiding moet op 1 januari beginnen en het is de bedoeling dat de Nederlanders meehelpen met het opleiden van Afghaanse speciale eenheden. De coalitie wil hiermee tegemoetkomen aan een verzoek van de NAVO en de Verenigde Staten. Nederland doet nu al met 100 militairen mee aan de NAVO-missie... die als doel heeft het veiligheidsapparaat in het land verder op te bouwen. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel noemt de Amerikaanse importheffingen voor Europees staal en aluminium betreurenswaardig en onverstandig. Kaag steunt de tegenmaatregelen die de Europese Commissie heeft aangekondigd. De VS voert morgen een importheffing van 26% in op Europees staal en 10% op aluminium. Tot nu toe gold voor de Europese Unie nog een uitzondering. Minister Kaag roept de EU op de eenheid te bewaren, maar wil ook in gesprek blijven met de VS. Het lijkt onvermijdelijk dat de Spaanse regering valt. De regering van premier Rajoy ligt onder vuur door een corruptieschandaal in zijn partij, de Partido Popular. Die liet zich betalen door zakenmensen in ruil voor opdrachten. In het corruptieschandaal werden vorige week 29 politici en zakenlieden veroordeeld. Vandaag bleek dat een meerderheid van het Spaanse parlement vindt dat Rajoy weg moet. Morgen wordt er gestemd over een motie van wantrouwen. Tennister Kiki Bertens heeft de derde ronde gehaald op Roland Garros. Bertens won van de Wit-Russin Sasnovic met 6-4 en 6-2. Bertens verloor tot nu toe nog geen set in Parijs. Ze speelt in de derde ronde tegen de als twaalfde geplaatste Duitse Angelique Kerber. Het weer, in het noordoosten nog stevige onweersbuien... met kans op hagel, windstoten en veel neerslag. In de rest van het land is het grotendeels opgeklaard... maar ook daar kan nog een bui vallen. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het binnenland buien. De kust kan last hebben van hardnekkige bewolking van zee. En het wordt dan 21...